De reclameinkomsten van televisie lopen terug. Internetgiganten als Google en Facebook domineren nu de online advertentiemarkt en dat wil de mol veranderen. Ook uit de mol kritiek op het mediabeleid van de regering. Volgens hem wordt er in Den Haag te weinig aandacht besteed aan het beschermen en versterken van de mediasector. Ook dat versterkt volgens hem de dominantie van internationale bedrijven op de markt. De politie vindt het niet langer verantwoord om zelf illegaal vuurwerk te vervoeren en op te slaan. Het steeds zwaarder geworden vuurwerk is daarvoor te gevaarlijk geworden. Volgens de politie voldoet de huidige opslag nu zelfs niet aan de wettelijke regels. Ook worden de veiligheidseisen bij inbeslagname steeds strenger. Voor dit jaar is een tijdelijke oplossing gevonden. Politiemensen kunnen het illegale vuurwerk naar een inleverlocatie brengen. En daar wordt het binnen een paar uur door een speciale transporteur opgehaald. Aan boord van de vermiste Argentijnse onderzeeër was waarschijnlijk een explosie. Het was al bekend dat er op de laatst bekende locatie van de onderzeeër een ongebruikelijk geluid was gehoord. Maar tot nu toe kon nog niet worden vastgesteld wat dat precies was. De Argentijnse marine omschrijft het nu als een abnormaal, enkelvoudig, kort en fel geluid. Het gaat volgens de marine niet om een aanval of een nucleaire explosie. De kans dat de 44 bemanningsleden nog in leven zijn lijkt met de nieuwe informatie nog kleiner geworden. Gisteren liet de marine al weten dat de zuurstof in de onderzeeër opraakt. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt de komende uren naar zo'n 8 graden. Vannacht neemt de bewolking weer toe en gaat het regenen.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 10 minuten vertraging, daar staat een kapotte auto. Op de A7 Zandam Horen voor afrit Weide-Wormer nog 5 minuten vertraging. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. De A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert 10 minuten vertraging.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 you love me and all the many times you cried, and wherever you may wander may good fortune be your guide. Go and find another Lover, one who'll never leave your side time. ZFM. My, cold-hearted child, tell me how you feel.